Het zonlicht maakte me wakker. Ik had mijn sokken en schoenen aan. Ik draai me om en schik me te pletten. Toen ik jou in het hoekje zag staan. Ik zag alleen twee bruiden. Westen van mevrouw. Die me zeiden ik blijf leven. kussen van mevrouw. Die me zeiden ik blijf liggen, want ik hou van jou. Ja, je hebt me meegenomen, dus stuur me nou niet weg. Want ik lig, ik lig het liefst bij jou. Was niet te geloven, ik zag je in de hoek staan. Je lag erbij, je gaapte, ik keek ernaar. Ik weet nu, je bent het liefst bij mij. Ik zag alleen twee kleine ogen en die keken mij zo aan. Oh, die vroegen mij, wat heb jij mij gedaan? Ze zei geen woord en lachte hijgen, alsof ze mij al jaren kon. Ze zal me kennen van de straat.